Correspondent Wouter Zwart. Het was een van de grootste kinderporno-websites die ooit is onderschept. Het heette Boys Town. Eh, het opereerde op het eh, dark net, hè, met van die streng versleutelde eh, pagina's. het bood ja, massa's pornobeelden aan, verdeeld heel professioneel over allerlei categorieën ook beelden van zeer jonge kinderen, zegt de politie. Duitsland kreeg onder meer hulp van Nederland bij het politieonderzoek. Het is niet duidelijk of hier ook slachtoffers zijn. Er zijn inmiddels vier Duitse mannen opgepakt. Drie beheerden de site. De vierde plaatste duizenden kinderpornofoto's. In het noorden van het land liggen de intensive care zo goed als vol. In de ziekenhuizen is er alleen nog een bed vrij voor noodgevallen, zegt de coördinator die daar over de bedden gaat. Dus als er iemand op de eerste hulp komt, benauwd dat hij tenminste een plekje kan krijgen. Maar meer plek dan dat is er niet. Veel operaties zijn daardoor al uitgesteld of afgezegd. Het gaat bijvoorbeeld om hartpatiënten of mensen met slokdarmkanker die nu niet geopereerd kunnen worden. In Bangladesh zijn minstens 26 mensen omgekomen toen de speedboot waarin ze zaten op een vrachtschip knalde en daarna omsloeg. Vijf opvarenden werden gered. De speedboot werd als veerpont gebruikt, terwijl het helemaal niet mocht. Bangladesh zit officieel ook in lockdown. En het is weer de eerste maandag van de maand. was dit net overal weer te horen. Nou ja, niet helemaal overal, want in Raalte in Overijssel hebben ze het luchtalarm uitgezet. Er zit namelijk een nest ooievaars op een van de alarmpalen. En die wil je dus niet laten schrikken. De sirene wordt wel getest, maar het kan ook zonder geluid. Kunnen de ooievaars in Raalte relaxed blijven zitten. Het weer dan nog kan vanmiddag een buitje vallen, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook morgen zijn de buien. Het kan ook stevig waaien. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file tussen Vinkenveen en Maarsen 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. A7 van Den Hoever naar Zaanstad tussen Wochnum en de afrit Avenhoorn 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N9 Alkmaar Den Helder er staat in beide richtingen file tussen Schorl en Petten 3 kilometer met 20 minuten vertraging.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 over het kampioensfeest van Ajax bij de Johan Cruijff Arena. Gistermiddag kwamen daar zo'n 12.000 supporters bijeen. Zielden geen afstand en droegen geen mondkapje. De politie greep niet in om escalatie te voorkomen. Bij een ongeluk met een speedboot in Bangladesh zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen. De speedboot zette de opvarende rivier over toen hij op een vrachtboot botste en omsloeg. De Duitse politie heeft een kinderpornonetwerk opgerold met wereldwijd ruim 400.000 gebruikers. Vier Duitsers zijn opgepakt, drie van hen waren de beheerders. Het weer wisselen bewolkt en enkele buien.